Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Boa's in de trein willen een wapenstok en pepperspray. Ze zeggen dat er de laatste tijd veel meer geweld wordt gebruikt, met name door jonge mensen. We zien nog steeds vaker dat de mensen daar ook eh, gebruik maken van steekwapens, prima, eh, machetes, eh, boksbeugels. Bij dat geweld raken boa's ook geregeld gewond. Ze hebben daarom een brief naar de directie van de NS gestuurd, want er moet echt iets veranderen. En daar past in onze ogen een minimale wapenstok bij waar we zichzelf kunnen verdedigen. En eh, mogelijk ook een pepperspray om deze gevaarlijke mensen van zich af te houden. In enorme appgroepen op chatdienst Telegram gaan foto's rond van jonge vrouwen die een gemengde relatie hebben. Vooral niet-westerse vrouwen die een relatie hebben met een zwarte man moeten het ontgelden. Ze worden uitgescholden, gediscrimineerd en bedreigd. Deze expert legt uit wat erachter zit. Als het gaat om een zwarte jongen, dat dat nog meer weerstand oplevert. Omdat het ook raakt aan een stukje racisme, denk ik. En iemand die zwart is, die is minderwaardig misschien in hun ogen. En die, die, die, die hoort niet bij een, een, een Marokkaans meisje of Turks meisje. Vaak is het de bedoeling van die groepen om meiden te schande te maken... omdat ze daten met iemand van andere afkomst. Ook de relatie van Tamara, die van oorsprong Irakees is, werd door haar familie niet goedgekeurd. Haar vriend Nick is half Congolees. Ja, hoe erg het ook is, het wordt gewoon niet geaccepteerd dat een Arabisch meisje met een donker getint persoon gaat. Dat is gewoon, dat is echt een no-go, dat, dat gaat gewoon echt niet. Tamara heeft met een deel van haar familie geen contact meer de belangrijkste tv-prijzen van ons land zijn gisteravond uitgereikt. De Gouden Televisiering is gewonnen door het programma Over Mijn Lijk. Presentator Tim Hofman vertelde in zijn dankwoord dat hij afgelopen seizoen veel van de deelnemers heeft geleerd. Fabienne leerde ons dat je moet dansen in de regen en niet moet wachten tot de storm voorbij is. En Jeroen, mijn vriend, ik weet niet waar je bent, maar ik draag je heel diep hier. Ik mis je. Eh, wees een beetje lief voor elkaar. Want morgen, lieve mensen, is niet beloofd we moeten het vandaag doen. Tim Hofman pakte nog twee prijzen voor beste presentator en online videoserie met Boos. Chantal Jansen pakte voor de zesde keer de televisierster presentatrice. Dat is een record. Het weer bewolkt, maar vanmiddag krijgen we ook de zon te zien. Het kan een buitje vallen. Het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht.